Sluit je ogen en droom van mama. Want daarboven, tussen de sterren, kijkt zij van verder, hoe lief jij slapen gaat. Buona, buona, notte, bambino mio, nu moet je gaan slapen, angelo mio. Buona, notte, bambino mio, nu moet je gaan slapen, angelo mio. nu maar lekker slapen. In je dromen ben ik altijd bij je. notte, bambino mio. notte, huil niet om mama want je tranen doen me zo pijn. Ook ik zou willen dat mama hier kon zijn. Buona, buona, buona Nu moet je gaan slapen, Angelo mio. Buona, buona notte, bambino mio. Nu moet je gaan slapen, Angelo mio.